Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In een vrouwengevangenis had vlam gevat, waardoor is nog onduidelijk. Het vuur werd door de bedrijfshulpverleners geblust... nog voordat de brandweer bij de gevangenis in Evertsoord arriveerde. Eén gedetineerde had rook ingeademd... en is ter plekke door ambulancepersoneel onderzocht. Ze hoefde niet naar het ziekenhuis. 17 gedetineerden zijn vanwege de brand uit hun cel gehaald... en elders in het complex ondergebracht. Het kabinet moet haast maken om de opgelegde milieudoelen te halen. Dat zeggen het Planbureau voor de Leefomgeving en het Energieonderzoekscentrum Nederland. Eind juni bepaalde de rechter dat de CO2-uitstoot in 2020 een kwart lager moet zijn dan in 1990. Het kabinet gaat tegen die uitspraak in beroep. Maar dat kost tijd en daardoor dreigen de opgelegde doelen onhaalbaar te worden, zeggen de onderzoekers. Volgens hen kan de CO2-uitstoot snel omlaag door kolencentrales te sluiten en meer biomassa te stoken en door op de weg een kilometerheffing in te voeren en de maximumsnelheid te verlagen. Italië, Duitsland en Frankrijk vinden dat de asielregels moeten worden herzien. Er moet een sterke reactie komen op de vluchtelingencrisis, schrijven ze in een gezamenlijk document. De drie landen willen een eerlijke verdeling van migranten over de hele EU. Eerder lukt het niet om daarover afspraken te maken. De voorstellen van Italië, Duitsland en Frankrijk worden eind deze week besproken met de andere landen. Tennister Kiki Bertens is uitgeschakeld op de US Open. In de tweede ronde verloor ze in twee sets van Serena Williams, de nummer 1 van de wereld. In de eerste set stond Bertens lange tijd voor, maar het werd een tiebreak en ook daarin verspeelde ze een voorsprong. De tweede set ging met 6-3 naar Williams. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. In het binnenland kan het afkoelen tot 6 graden. Overdag buien met lokaal kans op onweer, maar tussendoor ook wat zon en het wordt 16 tot 18 graden.